I talk to my baby on the telephone, long distance. Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never let her slip away. fatigue du réveil, euh, encore sur de la veille.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 Het toestaan daarvan is volgens Israël veel te riskant, omdat een kernreactor kan worden misbruikt voor het ontwikkelen van een kernwapen. Deskundigen denken dat de kans klein is dat de reactor daarvoor wordt misbruikt. Rusland levert de nucleaire brandstof en neemt het gebruikte plutonium ook weer terug. En verder staat het project onder toezicht van het internationaal atoomprogramma. Israël is daar niet gerust op en vindt dat de wereld elke vorm van uraniumverwerking in Iran moet zien tegen te houden. Op het Caribische feest Rio aan de Rijn in Arnhem heeft een man drie mensen neergeschoten. Een van de slachtoffers is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde aan het begin van de avond tijdens het slotfeest op de markt. De schutter liep met een pistool het publiek in en schoot volgens ooggetuigen gericht op een man. De twee andere slachtoffers zouden gewond zijn geraakt door rondvliegende kogels. Er zijn twee mensen aangehouden, maar de politie kon nog niet zeggen of er ook de schutter bij zit. Gewapende mannen hebben in een hotel in Rio de Janeiro meer dan 30 mensen urenlang gegijzeld. De politie maakte daar een eind aan zonder dat de gegijzelde gewond raakten. Bij het vuurgevecht tussen de politie en de criminelen kwam wel een vrouw om het leven toen ze voor het hotel uit een taxi stapte. Zo'n tien criminelen waren met geweren en granaten het Intercontinental Hotel binnengegaan en daar hielden ze in de keuken een groep mensen vast. Na uren onderhandelen wist de politie de gijzelaars te bevrijden en de criminelen te overmeesteren. Het weer, vannacht overwegend droog en 17 graden. Overdag vrij veel bewolking en vooral in de middag kans op een regen- of onweersbui. De middagtemperatuur is een graad of 25.